Daar boven in den toren, daar hangen ze bijeen. De de klokken, de grote en de klein. De klein brengt op, de grote soms ook leid. de wijn zorgt dat gebeier, wie te veel veiligheid, loeiende klokken van Limburg Milaan. Loeiende klokken versterken de wijn, laat ons eens hören. gaat steeds gebeuren. Loeiende klokken van Limburg Milan. Wim Bam, Wim Bam, klokken van Limburg Milan. Wim Bam, Wim Bam, klokken versterken de band.